4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De democraten in de VS hebben opnieuw een oproep gedaan... om het eindrapport van speciaal aanklager Muller volledig openbaar te maken. Minister Barr van Justitie heeft het congres alleen de hoofdconclusies gegeven. Hij zegt dat er geen bewijs is dat het campagneteam van president Trump... met de Russen heeft samengewerkt in de aanloop naar de verkiezingen in 2016. Maar de democraten zeggen dat Barr niet objectief is. Bovendien is het volgens hen zeker niet zo dat de president nu volledig is vrijgepleit... zoals Trump zelf zegt. In de hoofdstad van Venezuela, Caracas, zijn twee Russische militaire vliegtuigen geland. Aan boord zouden zo'n 100 Russische militairen en materieel zijn geweest. Rusland en Venezuela werken militair samen en hebben in het verleden ook samen oefeningen gehouden. Rusland is ook een van de belangrijkste geldschieters van de regering van president Maduro. Moskou heeft miljarden geïnvesteerd in vooral de olieindustrie in Venezuela. Maduro is in een machtsstrijd verwikkeld met zelfverklaard interim-president Guaido... die de steun heeft van de VS en veel westerse landen. Het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens blijft groeien. Over heel 2018 vlogen bijna 80 miljoen mensen via Nederlandse luchthavens. Een stijging van 4,5 ten opzichte van 2017 meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal luchtvaartpassagiers in Nederland is al sinds 2009 aan het stijgen. Op treinstations in Brabant zijn gisteren duizenden mensen gestrand door problemen op het spoor. S ochtends was er een stroomstoring bij Liemte die pas heel laat was opgelost. En smiddags botste op een overgang in Breda een trein op een auto. De NS zette bussen in, maar die konden lang niet alle gestrande reizigers vervoeren. Het weer, buien trekken over het land met een stevige noordwestelijke wind... en minima tussen 2 en 6 graden. Overdag vooral in het noordoosten felle buien...